heeft directeur Wellink van de Nederlandse Bank gezegd op een persconferentie... Tot woensdag kunnen DSB-rekeninghouders maximaal 750 euro pinnen bij geldautomaten van andere banken. Spaartegoeden tot 100.000 euro zijn gegarandeerd. Maar er zijn 4000 klanten die meer dan 100.000 euro bij DSB op de rekening hebben staan. Er komen twee onderzoeken naar de val van de DSB-bank. De Nederlandse bank heeft de bank onder curatele geplaatst nadat vannacht en vanochtend een run op het spaargeld was ontstaan. PVV-leider Wilders wil alleen met FNV-voorzitter Jongerius persoonlijk praten over de AOW... en neemt geen genoegen met een gesprek met een bestuurslid van de vakcentrale. Vanmorgen zei de FNV dat de opmerking van Jongerius verkeerd is begrepen. In een interview zei de FNV-voorzitter eerder dat ze bereid is met iedereen samen te werken... om een goede AOW te krijgen en die opmerking viel slecht binnen de bond... Volgens een woordvoerder van Jongerius komt er alleen een gesprek tussen een bestuurslid van de FNV en een Kamerlid van de PVV en gaat Jongerius niet zelf met Wilders praten. In Afghanistan is een lid van de VN-commissie opgestapt die klachten onderzoekt over fraude bij de presidentsverkiezingen. Volgens de Afghaan maken de drie westerse leden van de commissie de dienst uit. Hij en een andere Afghaan zouden niets te vertellen hebben. Ook zouden de westerse leden zich door buitenlandse partijen laten beïnvloeden. De onderzoekscommissie voor fraude bij de presidentsverkiezingen van augustus heeft 10% van de uitgebrachte stemmen opnieuw geteld. Volgens voorlopige berichten haalt president Karzai ook na hertelling ongeveer 55% van de stemmen. Als dat zo blijft komt er geen tweede verkiezingsronde. Het eindrapport van de onderzoekscommissie wordt deze week verwacht. Het weer. Flink wat zon, maar ook een enkele bui, bij een graad of 13. Morgen wolkenvelden, bijna overal droog en zo'n 12 graden.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 And right before I turned to leave, she said, she said, she said, she said, come on.